met als doel dat niemand in 2030 nog op straat moet slapen. Maar dat is erg lastig, weet ook het leger des Heils. We leven natuurlijk in een dichtbevolkt land... en elke vierkante meter in Nederland is eh, ingevuld... Eh, dat betekent dat, eh, dat er niet zomaar uh, eh, stukken grond of gebouwen hiervoor vrij zijn. Dus dat vraagt echt een gemeenschappelijke inzet. En we zien dat daar, ja, daar zitten allemaal momenten zit daar vertraging in. En de val van het kabinet helpt natuurlijk ook niet. Want dat betekent dat ook de, de, Rijksoverheid dan ook in een soort tussenfase zit. De staatssecretaris, die nu dus demissionair is... wil toch snel in gesprek met gemeenten die geen woning kunnen regelen voor dak- en thuislozen. De gevolgen van storm Henk zijn hier beperkt gebleven... maar in andere landen is er meer overlast door de storm en hoge waterstanden. In een deel van Noord-Frankrijk geldt code rood... omdat een rivier daar buiten zijn oevers is getreden. En ook in België is de nood hoog, zegt deze VRT-verslaggever. De alarmdrempel van verschillende rivieren in zowat alle Vlaamse provincies... zal vandaag worden overschreden. Gisteren waren er ook al overstromingen in verschillende gemeenten in Henegouwen. In Cel bijvoorbeeld was er sprake van modderstromen. En in de provincie Namen was onder andere een grote opslagplaats onder water gelopen en zijn twee campings ontruimd. In Vlaanderen is een vrouw overleden door een hek dat omwaaide door de storm. In Roosendaal in Brabant is vanochtend vroeg een autobedrijf helemaal afgebrand. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft het nu onder controle, maar zegt dat er van het pand niets meer over is. Ook zo'n 40 auto's zijn verwoest. En in Alaska is een ijsbeer overleden door vogelgriep. Dat is nog nooit eerder gebeurd, schrijft een Britse krant. De ijsbeer werd waarschijnlijk ziek door het eten van dode besmette vogels. Mogelijk zijn er meer ijsberen aan dood gegaan... maar omdat ze op afgelegen plekken leven worden ze bijna nooit ontdekt.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 in december, eh, eh, tijdens de feestdagen, voor de feestdagen, ik weet niet precies wanneer. In ieder geval de weken in december op het Vrijthof in Maastricht zijn geweest. Hebben dit orkest, eh, of die kunnen dit orkest hebben horen spelen. Dat is natuurlijk onze André Rieu. zagen de week door, daar luistert u naar. En als u een meisje bent, of een vrouw, maakt dan maar niet uit. Als u van het vrouwelijk geslacht bent, dan bent u voor mij de Lady of the Morning. once I beg of you And then I'm on my way Oh my lady, my lady, my lady of the morning Smile a smile for me And let me feel the glow Let me know that you'll be waiting here To make it right Ja, ik weet dat dit niet vaak voorbij hoort komen op uh, eh, van Zandvoort. Lady of the Morning. Marvin Wells en Ferrer. John Ferrer ooit getrouwd met uh, Olivia Newton-John. Dat is de hoge stemmetje van de drie, zeg maar. Ja, die anderen die zijn toch gewoon de, begeleiders van onze Cliff Richards. Mrs. Brown, you got a lovely dollar. Wil ik maar even gezegd hebben. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to part. She wants to return those things I bought her Tell her she can keep them just the same Things have changed She doesn't love me now She's made it clear enough It ain't no good to part Walking about even in a crowd Well, you kick her out Makes a bloke feel so proud If she finds that I've been round to see you Tell her that I'm well and feeling fine it's no good to fight. Walking about, even in a crowd, well, you pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. Tell her that I'm well and feeling fine. broke my heart I go down on my knees But it's no good to part All together now Mrs. Brown, you've got a lovely daughter Same thing with an English accent Mrs. Brown Okay, American accent Mrs. Brown, you've got a lovely daughter Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Yeah, Mrs. Brown, you got a lovely daughter. uh, <laughs> Herman Hummets, um, yeah. Good morning, world, it's a brand new day. lastig te onthouden, die teksten. Eh, vooral die laatste, eh, die laatste tekstregels pau pauw, pauw, pauw, pauw, pau Pauw, pauw, pau pau Ja, Blue Mink was dat, luisteraars. Voor de mensen die eh, dat niet meer wisten of weten... Of, uh, nou ja, het is voor mij ook uh, even zoek altijd, hoor. Wie, wie waren dat ook alweer? Blue Mink. Nou, eh... Uh, Tennessee Donna. verkeerd op je fiets gaan zitten hoor. Wil je zo hoog komen. Eh, maar wel leuk, eh, Jochem van Gelder. Die eh, kan zo prachtig stemmetjes imiteren. En hij gaat ons nou een verhaal vertellen, luisteraars. En je kan even lachen, dus neem niet een te grote hap van je broodje... want dan verslik je je misschien van het lachen. <laughs> Jochem, uh, Jochem Meijer moet ik zeggen. Jochem van Gelder, hoe kom ik daar nou bij? Beetje Alzheimer Light Nou, Jochem, uh, Jochem Meijer natuurlijk, die, die doet prachtig die stemmetjes na. En eh, gaat ons het verhaal vertellen van Hans en Grietje. Er is ook een eh, andere voorstelling hier op Oeral. namelijk eh, Hans en Grietje, The Real Story. En wij van Leuke Anders gaan eens even kijken eh, wat daar zich allemaal afspeelt. We gaan nu de tent binnen, waar het allemaal plaatsvindt. En we praten natuurlijk even, ik zie de regisseur afstaan, meneer Jos Brink, dat is de regisseur van deze prachtige voorstelling Hans en Grietje. Goedemiddag. Dag, dag ouwe zat u rabbers Faber. Zeg dan lieve schat. Meneer Brink, en ik heb gehoord dat u een hele bijzondere bezetting heeft voor alle rollen. Ja, ja dat klopt. De verteller is de heer Paulusma. De heks wordt gespeeld door onze eigen Tibbertum Tum Nico. Ehm, Hans wordt gespeeld door de heer Jambers en Grietje door de heer Deelder. Maar we beginnen nu met de repetitie. Ik zou maar zeggen, blijf maar lekker hangen. Kom op, lekkere geitenbelletjes. We gaan beginnen. Opletten en actie. Kom maar. We staan hier op een iets wat andere locatie dan normaal. We zitten hier in een groot groen bos met temperaturen schommelend zo tussen de 21 graden. Stop maar, Piet, stop maar. Lieve schat, geen weersvoorspellingen dit keer. Ja, alleen vertellen. Ja, dat hadden we toch afgesproken? Oké, dat is goeie. In het grote bos lopen twee lieve kindertjes. Goedemorgen, Grietje. Goedemorgen, Hans. Stop maar, Nico, wat doe je op het podium? Hè? Ja, de heks is nog lang niet aan de beurt, lieve schat. Nou, ik zag even een oneffenheidje bij de deur van mijn pro... ...de mij rood... het heksenhuisje. En ik dacht, ik ga even naar deze pro... ...de muien... ...rood de hamer, de deur even opkallen van... Ja, luister... Nee, lieve truffel... De CD, die, de CD die weigert even dienst. Dus daar, moet ik even, daar moet ik zo direct even wat aan doen. Want dit is natuurlijk geen gehoor. Daar kunt u allemaal niet volgen zo. Eh, het is ook al een oud cd'tje en zo. En, en uh, er zitten misschien wat stofjes op, wat krasjes op. Kan zomaar gebeuren in een live uitzending. Maar als het paradijs maar half zo mooi is eh, als jij... Nou, dan komt het helemaal goed met de wereld. Jamin Corner. If Paradise is Half As Nice. Corner met eh, Paradise is Have Nice. Ik ga nog een keer proberen Jochem Meijer voor u tevoorschijn te toveren. Met eh, imitaties, stemimitaties. Eh, net ging het even mis, want ja, het cd'tje liet het een beetje afweten. Ik hoop dat het nu beter gaat. Ik pak even een andere conferentie, want ik gok het niet met Hans en Grietje. Want Hans en Grietje, Hans heeft denk ik te veel van het huisje gesnoept. Grietje ook. Die zijn een beetje misselijk allebei. Dus. Maar Jochem Meijer, die kan zo mooi imiteren, luister. Het is tijd, Ja. Het is weer zover. Ja, ja. We gaan eens even rondkijken waar eh, op dit moment de bekende Nederlanders eh, rondhangen. En uit Hilversum bronnen heb ik vernomen dat onze vrienden Jos Brink, Paul Jambers, Willy Bord Jules Deelder, Nico de Timmerman, Piet Paulus, maar nog vele, vele anderen op dit moment in een heel groot saunacentrum zitten. Uh, heren, kunt u mij verstaan? Waar zijn jullie deze koude Valentijnsdag? Dag, Jochem. We staan hier vandaag in een saunacentrum waar mensen het prettig en plezant vinden om zonder kleren rond te dartelen. Dag Jochem. Dag lekker Nee, vader. Zeg, hoe is het met je? Uitstekend, Jos. Eh, dankjewel. En, en de vergrote vraag is natuurlijk, hoe is het met jou? Wacht even. Lekker in zwijn, vader. Hè? Wacht even. Zeg, Jules. Jules, een nachtburgemeester, vader. Zeg, wat is er aan de hand? Tiefstop, stelletje konkonkers. Ik ga niet in mijn blauwtje drugspuit hier rondlopen. Krijg het hier in Tiefstop. Ach, Jules zeg. Zal ik even je blote rug scrub Met een lekkere scrubsaus van me. Hè? Oh, op het op. <laughs> Vind je dat prettig, Jos? Heb je daar misschien een beetje een eh, jippig van? En je tiefjof jering? Zeg, stel dat je laps van ze. Hè? Kan het afgelopen zijn met gebakkelij? Hè? Dat doe je toch niet in het saunicentrum? Godverdomme, het is een schande. Hè? Respectloos gedrag, daar hou ik niet van. Hè? ben. Bij jou voor het saunacentrum heb ik drie prochtenmuien grippenhapen sauna's gemaakt. Met een binnenkant en Peppy en koekje, deel 2 motiefje. Nou, kom maar snel. Lekkere blote babbelaartjes van me. hè? Gaan we eens even lekker zweten in de sauna. <laughs> en dus gaan we nu op weg naar een hete sauna. Met gloeihete naakte vrouwtjes. Zeg Paul, hè? denk erop. Het is geen paardenclub hier. Of vieze drofveter, hè? Het lijkt er wel op. Maar beste meneer mag ik me naar de sauna? Wow, wow, wow, wow. Nee, Samson. Oh, oh, poedelpijper. Hè? Je gaat lekker met meneer Gauws mee. Jazeker, Samson. We weten toch een hele brave, lieve, ongelofelijke hond. Kom eens hier, braaf zo. Goed zo, bravo hond zeker wel Samsung. En dan ga ik vandaag leren hoe die Patriot-raketten kan apporteren. Apport, Samsung. Goed zo. Bravo. Apport. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nou, kom op, hè. Laten we lekker een sauna ingaan. Nou, lijkt dat ik er ook even ben. Wacht eens even. Dat doe ik namelijk even zelf. We glimmen de deur open. Terentieve verschijnt. wat is er heet hier? Dat klopt, want de temperatuur is ongeveer 80 graden. En dan even over het weer van... Dag, Piet. Oh, man, Jos, ik zit hier vandaag samen met mijn eigen moeder. Zeg, Paulusma, alles schurk. Hè? Het is een schande dat je moeder zo'n moddervet is. Dikke moeder, hè? Regen de schande. Daar kan ze niks aan doen, Willy Brood. Zeg mevrouw, hè? Waarom eet je zoveel? ziet er niet uit, hè? Moet ik een water gaan halen, hè? Om je nat te houden. Zeg, regen de schande. Dat is heel gemeen, Willy Brood. Check mevrouw, hè? Heeft hij een bordje op je reet? Hè? Maar pas op, zwengt uit. Zeg, regen de schande. Hè? Terwijl de kindertjes in Afrika niks te vreten hebben. Godverdomme. Willy Brood. Hou je mond, Willy Brood. Anders gooi ik deze hagelstenen van min 2 graden. Ja, het gaat niet helemaal goed in Zeg je, blijf van af, hè? En van mijn camera broek. Godver. Wat is het tering hier? Rustig, rustig. Lekkere wortelduifjes hebben. Zou iemand even willen uitkijken? Voor mijn antieke grimmehouten sauna. Want ik heb hem net gerenoveerd met papierbc. Tering, verschijnt. Wat is het heet hier? Ik denk even het zwembad in. <laughs> tering, tyfus, Wat is het koud hier? Tering, tyfus, tering, tyfus, Koud, tering, tyfus. <laughs> Sjoe, dat is een dompelbad. Lekkere bilnaad, die verschijnt Met een temperatuur van ongeveer 8 graden. ha haha, haha, ha, Heb je het gehad? Of probeer je Kelly na te doen? <laughs> oh, kleuterleuter. Hé, hey, blijf met je ogen van mijn mushroom af. Stel ik de tering naar eens. Ik ga naar de bar en een drankje bestellen. Krijg het tering. Ja, en wat krijg allemaal Wat gaat u bestellen aan de bar? Wie is de barman? En wie heeft wie een Valentijnkaart gestuurd? Luister zo direct verder. Maar eerst gaan we even luisteren naar Inner Circle met Sweat. Ja, Inner Circle met Sweat. En daar gaan we niet naar luisteren. Ja, eh, luister. spijt me dat de, eh, de cd eh, af en toe een beetje naakdeed voor u op de vroege morgen. Ja, Duif zaagt niet alleen de week door. Duif die zaagt ook af en toe zijn cd's door. Dat is gewoon de oorzaak. Is she really going out with him? Well, there she is. that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. we gaan even terug met de BGS. Ayo. Ja, gaan we houden van de Bee Gees, I.O. zijn gewoon die eh, fantastische dingen die je allemaal voor me doet uh, bij Duifzaag de Week door. The Love and Things. Ah, The loving Things That You Say. De Marmalade natuurlijk. Eh, ja, heerlijk nummer. Ja, ik vind het allemaal lekkere nummers eigenlijk. Deze ook. Steelers Wheel. I'm gonna make you a star. So the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, oh, tell me. understand innovation You really live out your performance You're the biggest sensation You breeze through the door and when you take a floor You expect to have it all to yourself after all you've been through Tell me what will you do When you find yourself back on the shelf Ah, tell me Ah, tell me alweer. Jerry Rafferty, natuurlijk ook eh, met Baker Street, eh, met die mooie sax zo, eh, zo bekend werd. ja, Star, prachtig nummer. Maar zomaar verliefd op je worden hoor. Zomaar gebeuren. If you should tell me that I'll always be The one you'll always love so true maar kan verliefd op je worden. I could easily fall in love with you, Cliffs and Shadows. Grote hit geweest hoor. Weet u misschien niet meer, maar het was echt een hele grote hit dit. En dit ook van de Sandy Coast. Wagenliefde, liefde, het is een wonder. have been quite a few days together, but I can't help to think you don't like it this way. First you made me feel this was all forever. It's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you're gonna do when I say, when I say. Yeah, do what you wanna do. Make everybody love you. Nobody is important but you. True love, that's a wonder. True love, that's a wonder these days. to have such very long talks together. But now many times we don't know nothing to say. And that is why I wonder what you're gonna do when I say, when I say. De ware liefde, luisteraars. Het is gewoon een wonder als je dat, eh, als je dat nog mag beleven. Werd gezongen door natuurlijk niemand minder dan eh, Hans Vermeulen. Woonde zijn laatste jaren dat hij nog leefde. Want hij is laat overleden. Woonde hij op, eh, op, op Thailand. En ja... Zong met Anita Meijer onder andere. En, en ja... Een hele hoop bekende artiesten. En dit is, uh, luisteraars, onze eigen Connie van den Bos. Kijk me eens diep in mijn ogen. Niet te diep hoor, niet te diep. Kijk wat ze zijn. Jij enkel, jij bent de liefste voor mij. Er is geen ander waar ik zoveel van hou. Eens nam ik de liefde niet zo ernstig. Menig hoofd heb ik op hoog gebracht. Als een man mij weer moest gaan verlaten Kijk, ik hem heel teder en zei dan zacht, mijn liefste, kijk me eens die in mijn ogen. Kijk wat ze dan waren ze verdrietig. Kwam ik terug, dan waren ze weer blij. Ik wond al die mannen om mijn vinger, als ik na een enkel kusje tot ze zei. Ik heb nu aan jou mijn hart verloren En je weet hoeveel ik van je hou Ik heb jou voor eeuwig trouw gezworen Voortaan zeg ik dus alleen nog tegen jou Kijk me eens diep in mijn ogen Kijk wat ze zijn leuk om te horen, Connie. Laten we even dansen, mensen. Kom op, let's dance. Onze vriend David Bowie, ook al niet meer onder ons. Jongen, zijn er toch een hoop mensen overleden? nog een paar luchtballonnetjes voor u op met Nena. En dan eh, neem ik vast afscheid van u, luisteraar. Dit was het weer. Duif zaagt de week door. We hebben de week weer doorgezaagd. Tot volgende week maar weer met Tussen en Vloed op de dinsdagavond. Tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Ik neem afscheid van u. En eh, ik wens u allemaal een hele fijne woensdag. En eh, de rest van de week misschien heb je nog vrij. Ik hoop het. Nou, dit zijn de luchtballonnetjes speciaal voor jullie allemaal. Dag. allemaal fijne dagen en een voorzitter.